Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet gaat voor veiligheid vragen de DigiNotar-affaire te onderzoeken. De raad moet ook meer in het algemeen kijken naar de veiligheid van internetverkeer met de overheid. DigiNotar maakte certificaten om het internetverkeer van de overheid te beveiligen, maar werd gehackt waarna minister Donner het vertrouwen in het bedrijf opzegde. Donner bestreed in de Tweede Kamer dat hij te laat heeft ingegrepen. Papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kentekenchipkaart. Nu staan de gegevens van het voertuig en diensteigenaar op afzonderlijke kentekendelen. Maar daarvoor in de plaats komt er één chipkaart. Volgens minister Schultz van Hagen is de kaart makkelijk in gebruik en lastiger na te maken. De nieuwe kentekenchipkaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd. In Kenia zijn twee Spaanse medewerkers van Artsen zonder Grenzen ontvoerd. De twee vrouwen werkten in Dadaab, een enorm vluchtelingenkamp waar honderdduizenden Somaliërs verblijven. De Keniaanse politie verdenkt de Somalische terreurgroep Al-Shabaab van de ontvoering. Die groep heeft banden met Al-Qaeda. In Pakistan is een, is een van de leiders van het Haqqani-terreurnetwerk gedood door een drone, een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Het Haqqani-netwerk is een militante islamitische groep die banden heeft met de Taliban en met Al-Qaeda. De groep wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanval van vorige maand op de Amerikaanse ambassade en NAVO-gebouwen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Het WK Honkbal heeft het Nederlands team voor een daverende verrassing gezorgd door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan. Het werd in Panama 4-1. Eerder op de dag had Nederland ook al gewonnen van Australië. Nederland is nu zo goed als zeker van een plaats in de WK-finale. Oranje moet in de finale pool nog één wedstrijd spelen tegen Venezuela.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 Van Pallias of Jeruzalem, Hilversum drie stond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem, op elke steiger klonk een neer. Van Pallias of Jeruzalem. ritme, ritme. van ZFM. ZFM. Show the world and all its people. All the wonders love can bring.